7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In grote delen van Noord-Italië mogen mensen zich vanwege het coronavirus niet meer verplaatsen, tenzij niet anders kan. Premier Conte maakte vannacht nieuwe quarantainemaatregelen bekend die gelden voor de regio Lombardije en 14 provincies in andere regio's. Het treft zo'n 16 miljoen mensen, een kwart van de bevolking van Italië. Zwembaden, musea en sportscholen gaan dicht en in restaurants en cafés moeten Italianen een meter afstand houden van elkaar. De belangrijkste Noord-Italiaanse stad Milaan ligt ook in het gebied, net als toeristenbestemming Venetië. De maatregelen gelden vooralsnog tot 3 eh, april. Italië heeft gisteren de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd sinds het virus daar uitbrak. Bijna 6000 Italianen zijn inmiddels besmet. In een vluchtelingencentrum op het Griekse eiland Lesbos is brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot. Zo ging de school van het centrum in vlammen op. Het vluchtelingencentrum ligt vlakbij een kamp waar honderden gezinnen en kinderen verblijven. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De afgelopen dagen trokken veel migranten richting Griekenland en de eilanden... nadat Turkije de grenzen opende. Vorig week einde probeerden bewoners van Lesbos te verhinderen dat mensen aanmeren op het eiland. Ze zijn de overlast van de overvolle kampen beu. In de eredivisie heeft Ajax gisteravond met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Na de rust sloeg de club binnen zes minuten drie keer toe... met twee doelpunten van Tadic en Promes. Door de overwinning blijft Ajax de nummer 1 in de eredivisie. Eerder won AZ met 4-0 van ADO Den Haag... en Vitesse versloeg FC Twente met 1-0. FC Emmen, VVV, eindigde in 3-0. Het weer. Een gebied met regen trekt vanochtend van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart het weer op. Het wordt dan maximaal 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.